nieuws van 1 uur. Joris Stubenitski met het Burgse Kermis, waarbij gisteren een jongetje van drie zwaar gewond raakte, was eerder dit jaar gekeurd en voldeed aan alle veiligheidseisen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt het ongeluk. De attractie blijft voorlopig dicht. Hoe het nu met het jongetje gaat, kan de politie niet zeggen. Een wielrenster die gistermiddag in Linden werd aangereden... is aan haar verwondingen bezweken. De vrouw van 41 deed mee aan Flipjes Toertocht, een recreatieve wielertocht door de Betuwe. In Lienden botsten ze op een auto met aanhanger. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In Amsterdam-Noord is vannacht een man in zijn been geschoten. Het slachtoffer is de beveiliger van Jan Otten, de baas van sekstheater Casa Rosso in Amsterdam. De twee daders zouden een tas willen hebben en gingen erna een schietpartij vandoor op een scooter. De internationale politieorganisatie Interpol heeft een lijst verspreid met daarop de namen van 173 strijders van IS die mogelijk naar Europa komen om zelfmoordaanslagen te plegen. De gegevens zijn in IS-gebied gevonden. Het is niet duidelijk of de mogelijke aanslagplegers al zijn aangekomen in Europa. De lijst met namen is gedeeld met de inlichtingendiensten uit de landen die zijn aangesloten bij Interpol. Vrouwen die bij de BBC werken eisen dat er iets wordt gedaan aan de salariskloof tussen mannen en vrouwen bij de omroep. In Britse kranten staat vandaag een open brief van 40 vrouwelijke BBC-gezichten, onder wie nieuwslezers, presentatoren en sportcommentatoren. Ze eisen dat BBC-directeur Tony Hall de ongelijke salarissen snel recht trekt. Afgelopen week werd duidelijk dat twee derde van de grootverdieners van de BBC man is. Ze krijgen vaak voor dezelfde functie een hoger salaris dan vrouwen. Het weer dan nog, af en toe zon, maar ook wat buien. Het wordt een graad of 20. Morgen vooral in het zuiden en oosten nat en grijs. In het noorden wat zon en ook dan ongeveer 20 graden.